4 uur. Joris Benitski met het NOS-journaal. Premier Rutte erkent dat er dingen fout zijn gegaan op het huwelijk van minister Grapperhaus... maar vindt niet dat de geloofwaardigheid van de minister op het spel staat. Want Grapperhaus heeft toegegeven dat er iets niet goed is gegaan en heeft spijt betuigd. Rutte reageerde op beelden van het huwelijk afgelopen zaterdag. Gasten stonden te dicht bij elkaar... Volgens Grapperhaus is geprobeerd om zaterdag zoveel mogelijk de coronaregels te volgen... maar ging het af en toe mis en dat had niet zo gemoeten, zegt hij. De eerste Nederlandse vrijwilligers krijgen volgende maand een potentieel coronavaccin toegediend. Het gaat om 135 mensen. Dat bevestigt een woordvoerder van Janssen Vaccines uit Leiden. Ook mensen in Spanje en Duitsland krijgen het vaccin. Gekeken wordt naar de bijwerkingen ervan. Of het middel echt effectief is moet blijken in een volgende fase. De meeste coronasteunregelingen van het kabinet worden verlengd tot 1 juli, maar wel in soberder vorm. Ook worden ze langzaam afgebouwd. Bedrijven die op lange termijn geen toekomst hebben... moeten wat het kabinet betreft niet met overheidsgeld overeind worden gehouden. Ook komt er geld voor omscholing, schuldhulpverlening... en de aanpak van jeugdwerkloosheid. Voetballers van Oranje hoeven niet in quarantaine voor de wedstrijden in de Nations League in september... zegt minister voor Sport van Ark. De komende dagen reizen de internationals van hun clubs naar Nederland. Een groot aantal spelers komt uit het buitenland. Sommige uit gebieden met een oranje reisadvies. En in en rond het Haagse Bos zoeken vele tientallen vrijwilligers naar een vermiste hardloper. Het is de 56-jarige Niek de Graaf. Hij kwam dinsdagochtend niet thuis na een rondje hardlopen in het Haagse Bos. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is 18 tot 22 graden. Morgenochtend is het in de westelijke helft van het land buiig. In de middag volgen ook landinwaarts buien, opnieuw met onweer en windstoten. Maar morgen ook wat zon, het wordt dan een graad of 19. Dit was Den NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zo'n 60 kilometer file in de regio. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Breukelen en knooppunt Ouder, Ouderijn. De weg is daar weer vrij na een aanrijding. Je vertraging nog 20 minuten. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. A7 Hoorn-Zurich bij Brezandijk. 2 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A7 vanuit Zurich naar Hoorn. De andere kant op bij Den Oever. 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. Daar wordt daar aan de weg gewerkt. Op de A9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En je hebt vertraging bij de boot naar Den Helder. In beide richtingen file op de N250 met ongeveer 20 minuten extra reistijd.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 For an ideal world. ik ben zo een... ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. die hadden we vandaag nog niet gehoord. Veline met Alene. Dat is die plaat die Jab en ik continu draaien op elk moment als we maar kunnen. Goed, nog 10 minuten en dan begint een welkom in Zandvoort. En het wordt een bijzondere uitzending. We hebben Hille Jans in de uitzending. Het gaat over een nieuwe expositie. We hebben uh, Christel van Liefst uit Zandvoort twee uur lang erbij. We hebben oorlogsverhalen, dus straks heel veel in Welkom in Zandvoort. Dat om vijf uur. together and drive your funky soul. They're doing it down in that soul. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Uh, they're driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop uh, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say walk it so. I say pastors holler, and I don't walk it so. When I say Gemini, <laughs> and I that walk it so. When I say Capricorn, oh, and I don't walk it so. When I say Scorpio, Virgo, and I don't walk it so. If I say Cancer, <laughs> can you drive that walk it it soul. Leo, get yourself together, And I don't funk it soul. Aquarius, get yourself together, And I that funk it So, Get yourself together, And I that funk it So. Cause so En Kristel is binnen, dus eh, we gaan zo beginnen.